Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Bij het hevige gevecht aan de gang tussen opstandelingen en het regeringsleger. De afgelopen uren zijn de opstandelingen steeds dichter bij het hoofdkwartier gekomen. Verschillende bronnen melden dat ze nu bij de poorten staan. Regeringstroepen zouden granaten hebben afgevuurd om de opstandelingen op afstand te houden. Ook zijn op diverse plaatsen rondom het hoofdkwartier van Gaddafi sluipschutters actief. In andere delen van Tripoli zijn ook schoten te horen. Spanje gaat een schuldenlimiet opnemen in de grondwet. De maatregel moet helpen het begrotingstekort terug te dringen. De regering en de oppositie zijn het daarover eens geworden. De Spanjaarden komen met de maatregel tegemoet aan de wens van de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy. Ze werden het er vorige week over eens dat alle 17 landen in de eurozone afspraken moeten maken over het beperken van de staatsschuld. Het begrotingstekort bedroeg in Spanje vorig jaar ruim 9% en het moet 6% worden. De brandweer in Noord-Brabant heeft in een paar uur meer dan 100 meldingen gekregen over wateroverlast door het slechte weer. Ook sloeg op sommige plaatsen de bliksem in en was het mobiele telefoonverkeer gestoord. Het KNMI had gewaarschuwd voor zwaar onweer, met name in het noorden van Limburg en het oosten van Noord-Brabant en Gelderland. België had vanmorgen al te maken met slecht weer. Finland is bereid om de overeenkomst met Griekenland aan te passen als andere eurolanden dat willen. Dat heeft de Finse premier Katainen gezegd in een interview. Wel blijven de Finnen in ruil voor steun een onderpand van Griekenland eisen, maar dat moet dan op een andere manier. In een aantal Europese landen, waaronder Nederland, is over een onderpand ophef ontstaan. Het weer. Vanmiddag kans op zware onweersbuien. Gepaard kunnen gaan met hagel, zware windstoten en plaatselijk wateroverlast. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond in het oosten nog buien, maar van het westen uit wordt het droger. Dit was het M. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade 2 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht 2 de rechterrijstrook is daar dicht door een ongeluk. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam Centrum 2 kilometer.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 Eh. All I wanted was a moment or two. Eh. See if you could do that Switch your boo. Eh. Shut your mouth, fool, get your crew. The thick body and the red one, 2 I'll be right here waiting on you.